Eefje met het NOS-journaal. Van Ecuador geen enkel contact hebben met de buitenwereld, ook niet meer op internet. De maatregel volgt volgens de BBC nadat hij onlangs twitterde... over de vergiftiging van de Russische oud-spion Skripal in Engeland. Assange zei te betwijfelen of Rusland daarachter zit, wat de Britse regering beweert. Assange heeft een overeenkomst met Ecuador waarbij hij geen berichten mag publiceren die de relaties tussen Ecuador en andere landen kunnen beïnvloeden. De oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks verblijft sinds 2012 op de ambassade van Ecuador in Londen. en vroeg daar politiek asiel aan om uitlevering naar Zweden te voorkomen. De voorman van No Surrender uit Emmen mag in voorarrest een oude celstraf uitzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een straf van zes weken voor rijden zonder rijbewijs. Nu zit hij in voorarrest voor afpersing, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. Het is ongebruikelijk dat een verdachte het voorarrest gebruikt voor het uitzitten van een oude straf. Als hij van de nieuwe feiten wordt vrijgesproken, hoeft hij definitief niet meer de cel in. Veel Fransen staan vandaag stil bij de dood van Mireille Knol. De Joodse vrouw van 85 die vrijdag werd vermoord, waarschijnlijk omdat ze Joods was. In Parijs en andere steden zijn er stille marsen waarin vele duizenden mensen meelopen. Eerder op de dag werd ze in een voorstad van Parijs begraven. President Macron was daarbij. Knol werd in haar appartement met elf messteken om het leven gebracht. Daarna werd haar woning in brand gestoken. En voorlopig komt er geen wet voor een maximaal geluidsniveau in cafés, clubs en andere openbare gelegenheden. Het ministerie van Volksgezondheid zegt eerst in te zetten op het verbeteren van al bestaande afspraken met uitgaansgelegenheden. Het RIVM adviseert dat muziek in openbare gelegenheden niet harder dan 102 decibel moet zijn. Voor jongeren onder de 16 zou die norm nog lager moeten liggen. Het weer, de regen trekt vanavond via het oosten het land uit. Het wordt vrijwel overal droog. Vannacht klaart het nu en dan op. Het koelt af naar 0 tot 2 graden. Morgen af en toe zon en 9 graden.